Het Rode Kruis had toestemming om 250 zwaargewonden te vervoeren... naar het westen van de Syrische stad. Het CDA wil de straffen voor haatzaaien verdubbelen. CDA-leider Buma zal daar vanochtend voor pleiten tijdens een Kamerdebat over de vrijheid van meningsuiting. Nu is de maximumstraf voor haatzaaien één jaar cel. De groep Bontes van Klaveren dient in het debat juist een initiatiefwetsvoorstel in om de vrijheid van meningsuiting te verruimen. In het Radio 1-journaal zei Van Klaveren dat aanzetten tot discriminatie moet kunnen, bijvoorbeeld in een debat. Buma is het daar niet mee eens. Als dit voorstel wordt aangenomen kunnen ook haatimams, waar de PVV en Bontes Van Klaveren ook tegen zijn, hun gang gaan, zegt Buma. Minister Ascher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt het een mijlpaal dat er minder dan een half miljoen werklozen zijn. Ascher zegt dat hij super blij is voor al die mensen die weer een baan hebben. Volgens hem biedt dit hoop voor de mensen die nog thuis zitten. Voor het eerst in vier jaar zijn er minder dan een half miljoen werklozen, meldt het CBS. Vooral in het onderwijs en in de bouw zijn meer mensen aan het werk. In de landbouw en horeca steeg de werkloosheid juist licht. Vier van de vijf agenten die betrokken waren bij de aanhouding van Mitch Henriques worden disciplinair gestraft. De politie verwijt de agenten plichtsverzuim. Henriques overleed vorig jaar door politiegeweld bij zijn arrestatie. 42-jarige Arubaan zou hebben geroepen dat hij een wapen bij zich had. De disciplinaire straf staat los van de vervolging van twee van de agenten. Zij worden verdacht van mishandeling met dood tot gevolg. Het weer in de noordelijke helft mist, nevel of lage bewolking. In het zuiden soms zon, het wordt een graad of 9. De komende dagen veel bewolking, ook af en toe zon en iets kouder. Dit was DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB de Randstad nog viel op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Zalbommel en Geldermalsen 6. En op eh, de A15 richting Rotterdam tussen Leerdam en Gorkum 3.